uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. In Engeland is het vandaag Freedom Day, de dag waarop de Britse regering de laatste coronarestricties laat varen. De mondkapjesplicht en afstandsregel vervallen. Nachtclubs en evenementenlocaties mogen weer hun maximale capaciteit benutten. Zelfs een toegangstest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Premier Johnson waarschuwt wel om voorzichtig te blijven. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen... voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. Intussen is de Maas in Midden- en Noord-Limburg langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Moken-Middelaar en Gennep zakt het water pas in de loop van de dag. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden, melden lokale media. Het slachtoffer van 27 was met vier vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door negen Nederlanders. Een van hen is in Spanje opgepakt, de rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. De artsen zijn bang voor een stijging, omdat veel kinderen door corona achterlopen met de zwemlessen. Jaarlijks verdrinken ongeveer acht kinderen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste verdrinkingen te voorkomen waren. De kinderartsen benadrukken daarom het belang van zwembandjes en goed opletten. In het afgelopen half jaar hebben Nederlandse start-ups net zoveel geld opgehaald als in heel 2019 en 2020 bij elkaar. Dat blijkt uit een data-analyse in opdracht van onder meer de Dutch Startup Association. Begin vorig jaar waren er vanwege het uitbreken van de coronacrisis minder investeringen. Maar nu is er sprake van een inhaalslag waarvan vooral de grote start-ups profiteren. Het weer vanuit het noorden wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot 14 graden. Overdag afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna blijft het rustig zomerweer met zon en wolkenvelden. Na woensdag wordt het iets warmer.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 Prik de datum, ik kan passen in je schema. Shopping spree, dat is minimaal 2k. Laat me weten, shawty, ik wil dat je meegaat. We oh, waren onder, kom van de bodem. Maar je ziet dat jouw klimmen nu naar boven.